PvdA is eruit gestapt vanwege de affaire over het MVV-stadion. De gemeente had het stadion gekocht, terwijl was afgesproken dat eerst de schuld van de voetbalclub moest zijn opgelost. Een CDA-wethouder was daarvoor al vertrokken, maar het CDA vond dat ook andere wethouders hun verantwoordelijkheid moesten nemen. Gesprekken om de kwestie op te lossen leverden niets op. Het weer bewolkt en wat regen. Vanmiddag vanuit het noorden meer regen. Middagtemperatuur 14 graden. Morgen bijna overal droog en flinke periode met zon. En dan wordt het een graad of 11.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 Oh, make me your selection. Show you the way love's supposed to be. All I need, dollar, dollar, inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old. up. Some brothers want some gas, so I said I'm stuck.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 Het OM eist voor PVV-leider Wilders vrijspraak voor het aanzetten tot haat tegen moslims. Justitie vindt dat de uitspraken van Wilders niet voldoen aan de wettelijke criteria voor haatzaaien. De uitspraken hebben niet geleid tot een tweedeling in de samenleving, waardoor groepen tegenover elkaar kwamen te staan, zegt het OM. Dinsdag vroeg justitie ook al vrijspraak voor groepsbelediging. Wilders staat ook nog terecht voor discriminatie. Later vanmiddag wordt de definitieve strafeis tegen Wilders geformuleerd en dan moet ook blijken of hij ook op dit punt vrijspraak wordt geëist. Een automobilist heeft in de ochtendspits opschudding veroorzaakt door met een neppistool op een andere auto af te stappen. De man van 55 zag een collega staan in de file in Capelle aan de IJssel en besloot een grap met hem uit te halen. Met een speelgoedpistool in de hand trok hij het portier van de auto van zijn collega open en schreeuwde tegen hem. Andere automobilisten dachten dat het echt was en waarschuwden de politie. De man werd aangehouden. In de Zwitserse Alpen is het boren van de langste tunnel ter wereld voltooid. Met een enorme drillboor werden om 17 minuten over twee de kanten van de 57 kilometer lange Gotthard-treintunnel met elkaar verbonden. Er is 14 jaar geboord. De tunnel verkort de treinreis tussen Zurich en Milaan met een uur. Het duurt nog zeven jaar voor de eerste treinen er gebruik van kunnen maken. De Zwitsers stemden 20 jaar geleden al in met de komst van de tunnel... die de aantasting van de natuur door het vrachtverkeer drastisch moet beperken. De krakers die een pand van de Universiteit Utrecht bezet houden moeten binnen twee weken weg. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de